Eerder zei het OM al dat hij boodschappen van Taghi had doorgegeven aan criminele vriendjes... om zo ontsnappingen voor te bereiden. Maar Youssef T. zou ook uitgebreid hebben meegebrainstormd over die plannen... vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Youssef T. was een onmisbare schakel voor zijn neef Ridouan, zegt het Openbaar Ministerie... die op die manier vanuit zijn cel zijn criminele activiteiten voort kon zetten... en eh, eh, die gewelddadige ontsnappingsplannen door eh, zou hebben gesproken. Dus met zijn neef. Dat laatste wordt de advocaat eh, verweten. Een van de plannen zou zijn geweest om vier medewerkers van de gevangenis te gijzelen. Rido Antakji wordt verdacht van meerdere liquidaties in de onderwereld. Hij blijft voorlopig vastzitten en zijn neef ook. In Hoofddorp zijn gisteravond drie minderjarige jongens opgepakt na een straatroof. Een jongen van 13 moest onder bedreiging van een steekwapen en iets wat leek op een vuurwapen zijn spullen afstaan. De aangehouden jongens zijn tussen de 12 en 15 jaar oud. De politie heeft de ouders opgespoord van de foetus die vorige week in een park in Den Haag werd gevonden. Agenten maakten zich zorgen over de moeder en hoopten dat ze medische zorg zou krijgen. Inmiddels zijn de ouders dus achterhaald. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met de moeder. En de stoplichten in het centrum van Lelystad doen het al weken niet. In drie straten knipperen de verkeerslichten. en eh, dat is vooral in de spits. Gevaarlijk voor fietsers en voetgangers, hoorde een verslaggever van Omroep Flevoland. Die was laatst nog bijna een ongeluk. Hoe is het dan om over te steken? Ja, eh, goed geluk. <laughs> Ik vind het ook wel soms gevaarlijk. Omdat ja, je weet niet wat ze wel gaan stoppen voor je. Stoppen auto's ook wel een beetje keurig dan? Is is Lelystad hè? Genoeg gezegd toch? De stoplichten vervangen kost volgens de gemeente Lelystad veel geld. En omdat het stationsgebied wordt opgeknapt wil de gemeente die plannen nog even afwachten. Het weer regelmatig zon, af en toe een winterse bui en een graadje of 5. Komende nacht is het koud met kans op gladheid. Morgen bewolkt, soms een bui en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een aanrijding hebben treinreizigers tussen Schiphol en Utrecht Centraal een half uur vertraging.